Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De hongersnood in Gaza grijpt steeds meer om zich heen. Niet alleen burgers zijn slachtoffer. De VN-hulporganisatie voor Palestijnen, UNRWA, zegt dat ook artsen en medewerkers dagelijks flauw vallen van honger en ondervoeding. De situatie wordt steeds nijpender, zegt ook correspondent Nasra Habiballah. Ook de journalisten, de cameramensen die bijvoorbeeld voor ons de afgelopen tijd er nog op uit wilden om reportages te maken, ook die geven aan uh, dat ze verzwakt raken. Eh, hulpverleners lijden ook honger. Dus de nood is ontzettend hoog. En de speciale VN-rapporteur voor recht op voedsel... die zegt dat de huidige situatie de gruwelijkste fase is... van het Israëlische beleid wat betreft het instand houden... van die enorme schaarste aan voedsel. Moet je vanavond met de trein tussen Rotterdam en Den Haag? Let op, aan de hele dag rijden daar minder treinen. En na kwart over zeven ligt het treinverkeer helemaal stil. Dan gaat ProRail een storing verhelpen op het spoor bij Delft. Omreizen kan via Gouda. De transfer van Feyenoord Verdediger Hansko naar Al Nasser gaat niet door. Het is onduidelijk waarom niet. Alles leek in kannen en kruiken. Hans Hansko had zelfs al afscheid genomen van de spelersploeg van Feyenoord... vertelt mijn sportcollega Jorrit Hansen. En toen was het eh, wachten op de handtekeningen van Al-Nasser zelf. En die bleef maar uit. En eh, na een aantal dagen allerlei drogredenen te hebben aangehoord... Eh, hebben Hansko en Feyenoord besloten om nu dan de stekker uit die transfer te trekken. Feyenoord haalt in een reactie hard uit naar Al-Nasser. Ze vinden dat ze Hansco het hoofd op hol hebben gemaakt. En een spectaculair slot van etappe 16 in de Tour de France. Het werd een sprint op de Mont Ventoux tussen de Ier Ben Healy en de Fransman Valet Parapentre. En zo klonk dat bij de VRT. Dit is de laatste rechte lijn op de Van Toe. de Fransman komt dreigen. Valentin paré peintre of eh, Healy. Het is een dubbeltje op zijn kant. Is het een finishfoto op de Van Het is Valentin paré peintre die Soudal Quickstep de vierde bezorgt. De Van Toe is van Valentin. Het is de Mont Valentin. Ja, vlak daarna kwamen ook de nummer 1 en 2 in het algemeen klassement boven. Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Ze vielen elkaar meerdere keren aan, maar kwamen uiteindelijk bijna tegelijk over de streep. Heb ik nog het weer. Trekken wat buien over, maar op de meeste plekken is het droog. Ook in het oosten krijgen vanavond de zon nog te zien. Morgen een beetje wisselvallig, met vooral in het zuiden en zuidoosten wat buien. Het wordt 21 tot 24 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Problemen op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij Hoofddorp Zuid is een ongeluk gebeurd waar twee bussen bij betrokken zijn. De weg is op dit moment ook dicht. Verkeer richting Utrecht kan omrijden via, Amst eh, via de A12 en de A2. Zelfde A4 dan de andere kant op tussen Schiphol en Burgerveen. 6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door de werkzaamheden. En de A10 zelf, de A10 Zuid.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 Na een dodelijke schietpartij in Koevoorde is een tweede verdachte aangehouden, een jongen van 16. Eerder werd al een verdachte van 18 aangehouden. Het slachtoffer van 21 uit de Emmen werd in de nacht van vrijdag op zaterdag doodgeschoten. De VS stapt opnieuw uit de UNESCO. De organisatie, bekend van de Werelderfgoedlijst, is volgens Washington anti-Israël en te woke. De VS stapt voor de derde keer uit de VN-organisatie. Het weer vanavond en vannacht droog, minima rond 15 graden. Morgen licht wisselvallig met vooral in het zuiden een bui bij 21 tot 24 graden.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 the, the judgment day. On trumpet, the Martin Trumpet, the Martin Trumpet, Peter O'Toole. Just having a sit, just having a reverie, having a rest between bars. On drums, Martin, drum Martin, drums, drums. the Pope. Oh, the Pope. On bass, I'll see it, no on baseline.